7 uur. Lot Lewin met het NOS Journaal. Voor minima in grote steden wordt lenen mogelijk goedkoper. Een aantal gemeentelijke kredietbanken overweegt de tarieven te verlagen, meldt het AD. Den Haag heeft al besloten om de rente van 11,5 naar 2,3 procent te verlagen. Mogelijk volgen Rotterdam en Den Bosch binnenkort. De kredietbank heeft vooral klanten die niet terecht kunnen bij commerciële banken, omdat ze bijvoorbeeld al in de schulden zitten. Vanwege het risico op wanbetaling vraagt de gemeentelijke kredietbank extra rente. Critici zien dat als woekerrente, omdat de tarieven hoger liggen dan bij commerciële banken. De reisorganisaties TUI en Corendon halen vandaag zo'n 1600 vakantiegangers terug uit Gambia. Dat doen ze na het verscherpte reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat raadt mensen af om naar Gambia te gaan vanwege de onrust in het land. Gistermiddag kondigde president Jammeh de noodtoestand af. Hij verloor de presidentsverkiezingen in december, maar hij weigert plaats te maken voor de winnaar. Rond 1 uur vanmiddag worden de eerste toeristen weer terugverwacht. verwacht. De omzet van webwinkels zonder winkelpand is vorig jaar met 23 gestegen. Dat is een stuk meer dan webwinkels met verkoopvestiging. Daarvan steeg de omzet met bijna 15 In 2015 was de groei voor beide soorten webwinkels nog 21,5 Oudvoetballer Mohamed Trika is door de Egyptische regering op een terreurlijst gezet. Hij was lange tijd aanvoerder van het nationale elftal en is nu voetbalcommentator. Trika zou banden hebben met de moslimbroeders. Dat is de beweging van oud-president Morsi die verboden is en wordt gezien als terroristische organisatie. Trika ontkent dat hij de moslimbroeders steunt. En dan het weer. In de noordelijke helft van het land geldt code geel vanwege de dichte mist. Ook kan het glad zijn op de wegen. De temperatuur varieert van min 1 aan zee tot min 5 in het binnenland. Overdag in het noorden bewolkt en net iets boven het vriespunt. In het zuidoosten blijft het matig vriezen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. van de ANWB. In de westelijke helft van het land komt plaatselijk dichte mist voor... Files op de A4 Rotterdam richting Den Haag. Na een ongeluk bij industrieterrein Plaspopolder, 5 kilometer. De vertraging is zo'n 15 minuten, maar alle rijstroken zijn wel weer vrij. Door de mist is de spitsstrook op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen niet open. Dat zorgt bij knoop het Rotterpolderplein voor 8 kilometer file met een vertraging van een kwartier. En na een ongeluk op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda bij Moordrecht nog 6 kilometer...